Vijf uur. Dit is Maud met het NRW Journaal. In het oosten van de Dominicaanse Republiek zijn twee Nederlanders vermoord, melden lokale media. Hun lichamen zijn ontdekt in een kuil op een plantage. Alles wijst erop dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu, zegt het Openbaar Ministerie daar. De twee zijn doodgeschoten. Bij de vindplek zijn namelijk meer dan tien lege kogelhulzen gevonden. De gemeente Zundert heeft per direct het beheer overgenomen van vakantiepark Fort Oranje. Gisteren liet de eigenaar weten dat hij per 3 juli de omstreden camping in Rijsbergen zou sluiten. Daarop besloot de gemeente het beheer voor een jaar over te nemen. Vandaag is volgens Omroep Brabant besloten om dat per direct te doen. De gemeente Zundert kan hierdoor meteen beginnen met herhuisvesten van de meest kwetsbare bewoners. Fort Oranje moet dicht omdat het volgens de gemeente een criminele woonwijk is geworden. Nederlandse jihadisten zijn de laatste maanden weer openlijker actief op sociale media. Dat schrijft de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in een nieuwe dreigingsnota. Gespreksonderwerpen zijn zaken als de opsluiting van jihadisten. Maar op aanslagen reageren ze in het openbaar bijna nooit. Rijkswaterstaat waarschuwt opnieuw om niet te gaan zwemmen in rivieren, omdat dat levensgevaarlijk kan zijn. De afgelopen week zijn al drie mensen verdronken in de Waal. Gisteren werd het lichaam ontdekt van een 13-jarige jongen die eerder op de dag vermist raakte. Omroep Gelderland meldt dat hij uit Syrië komt. In de rivieren zijn sterke stromingen en er zijn grote temperatuurverschillen, zegt Rijkswaterstaat. Het weer vanavond in het noorden bewolking en wat regen. Morgen trekt een gebied met lichte regen van noord naar zuid. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Zondag eerst in het zuidoosten wat regen, later overal droog. Ook dan temperaturen rond 20 graden. En dit was het Innovation. CFM. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad is het iets minder druk dan gebruikelijk. Maar dit zijn de files die er toch wel uitspringen qua vertragingstijd. De A4 Den Haag-Rotterdam door een kapotte truck tussen Rijswijk en het Ketelplein een kwartier extra. De A7 Zaandam-Hoorn staat muurvast. Tussen Zaandam en de afrit Avenhoorn 12 kilometer, anderhalf uur vertraging. Het gaat nog eh, wel een uur duren voordat de weg überhaupt kan worden vrijgegeven. Op de A10 was een ongeluk. Tussen de afrit Volendam en knap het Watergraafsmeer is het vastgelopen. Maar de weg is weer vrij. Op de rijbaan naar het Koenplein tussen Amsterdam Slotervaart en Amsterdam Sloterdijk 3 kilometer, ook na een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Knoop het Ridderkerk en Sliedrecht-West 9 kilometer, een half uur extra. De A27 Utrecht-Almere tussen het Lunette en Beeldhoven bijna een half uur in de file. En van Utrecht naar Zwolle ook een half uur file rijden tussen Soesterberg en Leusden.